Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Driekwart van de medewerkers in asielzoekerscentra heeft één of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. Vier jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna één op de drie medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Een Amerikaans zoekteam heeft de resten gevonden van de straaljager... die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. Vrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke staat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter... die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. In Amsterdam zijn gisteravond binnen een half uur tijd twee explosies geweest. Rond half elf werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. De getuige spreekt van een zwaar explosief. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Zangeres Katy Perry heeft de muziekrechten van vijf van haar albums verkocht aan een investeringsfonds. Amerikaanse media melden dat ze daar ruim 200 miljoen euro voor krijgt. Daarmee zou het een van de grootste rechten-deals ooit zijn. Afgelopen jaren gingen verschillende artiesten haar voor. Eerder verkochten onder meer Justin Bieber, Phil Collins, Sting en Justin Timberlake de rechten van hun muziek. Het weer in de ochtend is een sluierbewolking waar de zon op veel plaatsen doorheen schijnt. In de middag worden de wolken dikker en in de noordwestelijke helft kan soms regen vallen.